ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een aanval op een vluchtelingenkamp in Darfur zijn in april veel meer burgers gedood dan tot nu toe werd gedacht. Dat zegt The Guardian. Volgens de Britse krant waren er geen 400, maar meer dan 1500 slachtoffers. Correspondent Ellis van Gelder vertelt hoe dat aantal zo kan oplopen. Het gebied is haast volledig afgesloten van de buitenwereld. Dus journalisten zijn er op afstand ingedoken. Zij zijn ooggetuigen gaan zoeken. Ze hebben gesproken met eh, experts die het geweld nu onderzoeken. Eh, ze hebben beelden van de daders, die de daders op sociale media hebben gezet, eh, gepakt. En daar hebben ze een tijdlijn mee geconstrueerd. Ja. En zo hebben ze dus toch een beter beeld kunnen krijgen van al die gruwelijkheden. In Darfur is al jaren een bloedige burgeroorlog aan de gang tussen een rebellengroep en het regeringsleger van Soudaan. Zij zeggen dat ze vandaag nog een transportvliegtuig vol strijders hebben vernietigd. Daarbij zouden 40 doden zijn gevallen. Het politieteam dat zich bezighoudt met het opsporen van drugspakketjes in de post... heeft het er maar druk mee. Dat team bestaat pas een jaar. In die tijd zijn volgens de Telegraaf 16 mensen aangehouden... en 25 onderzoeken gestart. In totaal werd 90 kilo onderschept, vooral synthetische drugs. Het spul zat onder meer verstopt in borrelnootjes, kattenvoer, waterkokers, spelletjes, een teddybeer en een beeld. En rond deze tijd rijden vier bussen vol Vitesse-fans... van het stadion in Arnhem naar de rechtbank in Utrecht. Daar gaat het straks over de toekomst van hun club. De proflicentie is ingetrokken door voetbalbond KNVB... omdat Vitesse een rommeltje maakte van de boekhouding... en daar lange tijd vaag over was. Vitesse is naar de rechter gestapt en wordt onder meer gesteund door Michiel. Hij vindt het super spannend. Vitesse is een beetje als een huis waarvan het dak lekt en het blijkt heel moeilijk te zijn om dat te repareren. En de KNVB wil nu het liefst het hele huis afbreken, maar de goede dingen gaan dan ook weg. Eh, wij willen liever de fout herstellen en naar de toekomst kijken. Want breek je het af, eh, dan wordt het nooit meer eigenlijk zoals het was. De zaak begint om half twee vanmiddag. Waarschijnlijk komt de uitspraak vanavond of morgen. En het weer. Vandaag eerst flink wat zon. Later zijn er vanuit het westen meer wolken. En vanavond is er kans op een bui. Tot die tijd blijft het droog bij max 23 tot 26 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDW. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file tussen knooppunt Rotterpolderplein en Badhoevedorp 6 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Er is maar één rijstrook open.